Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een strafzaak tegen voetballer Quincy Promes. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Promes zou vorig jaar zomer zijn neef in zijn knie hebben gestoken bij een familiefeest. Promes zat vorig jaar een paar dagen vast. Hij speelde ook 50 keer voor het Nederlands elftal. Daar komen voorlopig geen nieuwe wedstrijden bij, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Eh, Louis van Gaal heeft gezegd dat hij hem niet gaat selecteren zolang deze zaak eh, nog speelt. Nou, met deze aanklacht kan dat wel een eh, tijd duren. in ieder geval wil Van Gaal geen enkel risico nemen met Promes... en wil hij geen onrust bij het Nederlands elftal. Door een legionella-uitbraak in Schijndel in Brabant zijn tenminste tien mensen ziek geworden en is één persoon overleden. Bewoners van een verzorgingstehuis waar een paar van de slachtoffers wonen reageren geschrokken. Ja, daar schrik ik van. Ik heb er nog niks van gehoord. In het begin er nu bestil. Want dan zeiden ik gewoon van, ja dat kan, kan overal gebeuren, kan iemand iets krijgen. Maar dat zo uit de hand lippen dat zo erg wordt, daar ik van. Wat precies de bron is van de bacterie is nog niet bekend. Legionella-bacteriën kunnen vooral in waterleidingen voorkomen. 24.000 mensen zijn vandaag positief getest op corona, dat zegt het RIVM. En dat is een record. Sinds het begin van de pandemie zijn er nog nooit op één dag zoveel positieve tests geregistreerd. Ook het aantal ziekenhuisopnamen blijft stijgen. Er liggen nu meer dan 2100 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 413 op de IC. De eerste 80-plussers hebben vandaag een boosterprik gekregen. Sinds vanochtend kunnen zij een extra coronaprik krijgen om ze beter te beschermen. Minister De Jonge was erbij. Hij hoopt dat de ouderen binnenkort beter beschermd zijn. En daarom is het een eh, mooie dag vandaag. En dan gaan, ja, alle ouderen krijgen de komende tijd de kans om die boosterprik te komen halen. Ook voor zorgpersoneel liggen de komende tijd boosterprikken klaar. Mensen met een slecht afweersysteem kregen al een extra prik. Het weer nog, de bewolking neemt toe. Lokaal kan er een spatje regen vallen. Morgen grijs en druilerig, maar wel zacht met maximaal 13 graden.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 Ruim de helft van de ziekenhuizen kan niet alle planbare reguliere zorg leveren... door het grote aantal coronapatiënten. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. 1 op de 6 heeft zelfs de kritiek planbare zorg... zoals kankerbehandelingen moeten beperken. In Wit-Rusland zijn de twee grootste migrantenkampen aan de grens met Polen ontruimd.